met het NOS-journaal. Het dodental van de ontspoorde kabeltram in Lissabon is opgelopen tot 15. Zeker 18 mensen raakten gewond, van wie er een aantal in kritieke toestand zijn. De kenmerkende gele tram is populair onder toeristen... en brengt een steile heuvel in de Portugese hoofdstad op en af. Onder de slachtoffers zijn toeristen, zegt de Portugese politie. Ze komen uit Spanje en Duitsland. vermoedelijk is de kabel van de tram losgeraakt door een defecte rem. De federale rechter heeft de regering Trump opgedragen... om de miljardenkorting van de Harvard-universiteit terug te draaien. De Amerikaanse president besloot begin dit jaar om de toelagen voor de prestigieuze universiteit met miljarden dollars te korten, omdat Harvard te weinig zou hebben gedaan tegen antisemitisme. De rechter spreekt van een illegale vergeldingsactie. Of Harvard het kort geding het eh, gekorte geld alsnog krijgt, dat is nog maar de vraag. De regering Trump gaat in beroep. en De prestigieuze universiteit houdt rekening met een lange juridische strijd. In Marokko is een activiste veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor godslastering. Ze had op sociale media een foto van haarzelf geplaatst... met een t-shirt waarop staat Allah is a lesbian. De maximumstraf voor godslastering is 5 jaar cel in Marokko. Naast de celstraf moeten activisten ook een boete van ongeveer 5000 euro betalen. Mensenrechtenorganisaties die spreken schande van de veroordeling. En een omstreden instelling voor gesloten jeugdzorg in Harreveld in Gelderland... wordt weer in gebruik genomen als jeugdgevangenis. Over uiterlijk twee jaar moeten er minderjarigen komen die zijn veroordeeld. De missionair minister Van Wil wil zoiets doen aan het gebrek aan detentieplekken voor jongeren. De herbestemming volgt op aanhoudende kritiek op de besloten jeugdzorginstelling.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 happen again. It's not. ZFM. man, I pull the switches. Now I relieve his grasp heat I'm not the man, but I wear the britches. So pitch your love and lie to the ditches. P.S. Hugs and kisses. het geluid van Zandvoort.